Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De verdachte van de tramaanslag in Utrecht, Gugman T., heeft bekend dat hij de schutter was, meldt het Openbaar Ministerie. T. wordt verdacht van moord of doodslag met een terroristisch motief. Hij heeft verklaard dat hij alleen heeft gehandeld. Of hij ook iets heeft gezegd over zijn motief, wil het OM niet zeggen. Een andere verdachte is vrijgelaten, die is geen verdachte meer. In de Utrechtse wijk Kanaleneiland hebben zo'n 200 moslims de slachtoffers herdacht van de aanslag in de tram. Bij de herdenkingsplek op het 24 oktoberplein legden ze bloemen en ze spraken zich uit tegen haat en onverdraagzaamheid. De herdenking was spontaan ontstaan na het vrijdaggebed in de moskee. In Duitsland zijn elf mensen gearresteerd die ervan worden verdacht dat ze een aanslag wilden plegen. Volgens het OM in Frankfurt wilden ze bij de aanslag auto's en vuurwapens gebruiken en zoveel mogelijk mensen doden. De verdachten zijn tussen de 20 en de 42. Hun nationaliteit is niet bekendgemaakt en ook hun doelwitten niet. De Universiteit Utrecht heeft een docent op non-actief gesteld vanwege een bericht op Facebook. De man schreef na de verkiezingswinst van Forum voor Democratie... Volkert, waar ben je? Dat is een verwijzing naar de moordenaar van Pim Fortuyn. Op sociale media kwamen veel verontwaardigde reacties. De docent heeft zijn excuses aangeboden en zijn Facebookpagina verwijderd. Er volgen mogelijk sancties door de universiteit. De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft meer dan duizend aanvragen binnengekregen van mensen die een beroep doen op het kinderpardon. Het is nog niet duidelijk of ze allemaal onder de regeling vallen en in Nederland mogen blijven. Mark de J., de moordenaar van zakenman Koen Everink... heeft in hoge beroep 20 jaar celstraf gekregen... en dat is twee jaar meer dan de rechtbank de voormalige tenniscoach had opgelegd. Everink werd drie jaar geleden doodgestoken in zijn villa. Het weer droog, vannacht kans op mist, in het binnenland dichte mist. Morgen veel bewolking, in het zuidoosten wat regen en 9 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 van Horen naar Den Oever bij de afrit Medemblik staat een file van 3 kilometer. De vertraging is daar ruim 20 minuten door politieonderzoek. De weg is dicht. Verkeer richting Friesland kan omrijden via Flevoland. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot 5 kilometer en 10 minuten vertraging.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 My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire. My www.zfmzandvoort.nl Father, please set me free. Boom, boom, boom. Do what I want, what I like, and In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna pieces piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. at the bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you don't understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need this. is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch. I'm gonna back to Italy. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. course has been engineered by Swedish industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.